Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie laat vanavond in opsporing verzocht de beelden zien... van degene die vorige week woensdag een afgehakt hoofd... voor een waterpijpcafé in Amsterdam heeft neergelegd. Op de beelden is onder andere te zien dat de man rustig... met een zak in zijn handen richting het waterpijpcafé loopt. Op de beelden is ook te zien dat hij na het achterlaten van het hoofd wegrent. Het hoofd is van de 23-jarige Nabil Amziep... Zijn lichaam werd de dag ervoor gevonden in een uitgebrande auto. De financiële positie van de grote pensioenfondsen is afgelopen maand verder verslechterd. De kans dat de pensioenen volgend jaar moeten worden verlaagd neemt daardoor toe. Vier van de vijf grote fondsen heeft een dekkingsgraad van onder de 90 procent. Dat geldt onder meer voor ambtenarenfonds ABP en zorg en welzijn. De belangrijkste reden voor de problemen bij de pensioenfondsen is de lage rente. Ook waren er sinds het begin van het jaar grote verliezen op de aandelenbeurzen. In Amsterdam is een man doodgestoken in een winkel. Volgens RTV Noord-Holland zeggen omstanders dat het gebeurde in een fietsenwinkel en dat het slachtoffer de eigenaar is. Wat de aanleiding is voor de steekpartij is niet duidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Tien duiven meten de komende tijd de luchtkwaliteit in Londen. Sinds gisteren vliegen ze rond met speciale rugzakjes. Daar zitten sensoren in die fijnstof meten. De duiven moeten aantonen dat er in de stad veel fijnstof hangt, zeker tijdens de spits. Volgens het bedrijf dat de sensoren levert sterven in Londen ieder jaar 10.000 mensen door fijnstof. Het project komt van een marketing- en technologiebureau dat een prijsvraag won over het oplossen van een grootstedelijk probleem. Het weer nog, is bewolkt met lokaal wat motregen. Het is 8 tot 10 graden bij een matige noordoostenwind. Morgen begint grijs, maar later is het droog en zonnig. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB.